Levi van Eck met het NOS-journaal. Tennisser Tim van Rijthoven ligt uit Wimbledon. Hij verloor in de vierde ronde van het toernooi van titelhouder Novak Djokovic. De 25-jarige Nederlander pakte wel een set, maar verloor uiteindelijk in vier sets. Van Rijthoven deed voor het eerst mee aan Wimbledon. De komende dag komt ook Botik van de Zandschulp uit in de vierde ronde op het Londense gras. Hij speelt dan tegen Rafael Nadal. In een winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen gedood... en een aantal mensen gewond geraakt bij een schietincident. Er is een Deen van 22 jaar aangehouden als verdachte in de zaak. De Deense politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat er andere mensen betrokken waren bij het incident. Over het motief is ook nog niets te zeggen. De politie sluit een terroristisch motief niet uit. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester twee woningen voor tien dagen gesloten... omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaar bewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Burgemeester Meijer van Huizen zegt dat justitie en politie spreken van een onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. De NS zet de komende week weer minder treinen in dan de afgelopen week... als gevolg van de personeelstekorten. Op zes trajecten vallen vanaf morgen ritten uit. Soms alleen in de spits, maar soms ook een groot deel van de dag. Het zijn onder meer sprinters tussen Gouda en Den Haag en Rotterdam... en intercities van Amsterdam naar het noorden en het zuiden. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een brief aan de Kamer... dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. Het weer. Vannacht is het droog en kan er lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden.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 we zijn er bij af Weer 18 jaar, nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons dan, nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd.